Dat zijn 12.000 kinderen, zo blijkt het onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. De verslaafde jongeren zijn gemiddeld bijna 8 uur per dag online aan het gamen. Het zijn vrijwel allemaal jongens en twee derde van hen zit op het VMBO. Verslaafde gamers hebben vaker last van depressies dan leeftijdsgenoten en hebben vaker een negatief zelfbeeld. De FNV heeft nog geen oplossing gevonden in de ruzie over het pensioenstelsel. Het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale werd vannacht rond half 1 gestaakt. Grootste vakbond, FNV Bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord over de pensioenen dat is gesloten met de werkgevers. Wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. Oud-minister Eurlings had de nieuwe partijleider van het CDA moeten worden na de gemeenteverkiezingen van vorig jaar. Dat zei oud-premier Balkenende in het tv-programma Pauw en Witteman. Balkenende zocht een opvolger na het forse verlies bij de verkiezingen, maar Eurlings weigerde en wilde meer tijd voor zijn privéleven. Ongeveer 100 inwoners van een dorp bij de kerncentrale in het Japanse Fukushima zijn even naar huis geweest om persoonlijke spullen op te halen. Ze moesten wel maskers opdoen en speciale kleding aantrekken tegen de radioactiviteit. Het was het eerste georganiseerde bezoek van inwoners die in de zone van 20 kilometer rond de verwoeste kerncentrale wonen. Leopard Trek, de ploeg van de omgekomen wielrenner Wouter Weiland, heeft besloten door te gaan met de Ronde van Italië. De Belgische renner van 26 kwam gistermiddag dodelijk ten val bij een steile afdaling in de derde etappe van de Giro. Voordat de vierde etappe in Genua begint, wordt een minuut stilte gehouden om Weiland te herdenken. Het weer wisselend bewolkt, in het westen wat regen en onweersbuien, het wordt een graad of 20. Dit was het NOS. De A en dit is de B, John Sauhoka van de A in de Rand B. Stadstand files op de in de Randstadstand 4 files op Den Haag aan A4 Amsterdam 4 Den Haag in beide Amsterdam richtingen bij Zoeter in bebouwde beide richting 4 kilo bij Zoeter meter oude 4 A kilo 7 meter Hoorn in de richting A Zaan even Hoorn tussen af en in de richting A van Hoorn Zaan dan tussen en Pur af en aan. vanuit Zaan Hoorn uit Z en Pur Vanuit de zuid A8 richting Amsterdam. A8 voor richting Lopenkoem. Amsterdam Damvoort 3 Lopenkoem. En op de plein A9 tegen Alk. En op maar ligt de A9 Amstel tegen Alkveen. Maar richting Al 5 kilometer tussen Beverwijk kilometer en kilometer tussen het Raasdorp Beverwijk en